Jurjen met het NOS Journaal. Het dodental na de gifgasexplosie in de haven van Aqaba in Jordanië is opgelopen tot 12. Zo'n 250 mensen raakten gewond, de meeste niet ernstig. De gifwolk ontstond toen een tankcontainer lek sloeg. Die moest worden verscheept, maar viel bij transport uit een kraan. Er zat zo'n 25 ton giftig chloorgas in. Dat zou vanuit de haven aan de Rode Zee naar Djibouti worden getransporteerd. De autoriteiten hebben een onderzoek aangekondigd naar het incident. Op plekken door het hele land hebben boeren de afgelopen dag actie gevoerd tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Ze blokkeerden snelwegen met trekkers en hooibalen en staken brandstapels aan. De blokkades leidden tot lange files. Verder waren er acties bij gemeente- en provinciehuizen en opnieuw bij het woonhuis van minister Van der Wal voor stikstof. Dit keer was ze niet thuis. Na een klein uur vertrokken de boeren daar weer. Ook op het Mediapark in Hilversum hebben korte tijd tientallen boeren gestaan. Zowel boerengroep Agractie als Farmers Defence Force zegt dat er morgen opnieuw acties zijn. Dan stemt de Tweede Kamer over de moties die vorige week tijdens het stikstofdebat zijn ingediend. Bij een treinongeluk in de Verenigde Staten zijn drie mensen om het leven gekomen en zeker 40 mensen gewond geraakt. De gewonden worden met helikopters naar ziekenhuizen gebracht. Het ongeluk gebeurde in afgelegen gebied in de staat Missouri. De trein die onderweg was van Los Angeles naar Chicago... botste bij een onbewaakte spoorwegovergang op een vuilnisauto en ontspoorde. Aan boord waren zo'n 250 passagiers en 12 medewerkers... zegt spoorwegmaatschappij Amtrak. De doden zijn twee passagiers en een inzittende van de vuilniswagen. Het weer. Vannacht droog en een graad of 10.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 Ik heb je zo lang niet gesproken, pak de draad weer op waar we gebleven waren. Mm, ik hoef mijn ogen maar te sluiten, of ik zit weer samen met je in die trein. Alsof we zestien zijn, ik kom eruit.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 She trouble with me. Can't do nothing. Can't do nothing. And it's pain, pain as candy. Girl, you're gonna drive me crazy. Loosen up. altijd over uren is goud waard voor zijn baas. Toch zorgt hij heel goed voor zichzelf.